4 uur. Moutschreurs met het loonsverhoging bij een bank. De Volkskrant meldt dat de topman van Van Landschot er in een beloningsvoorstel ruim 20 op vooruit gaat. Dat komt neer op anderhalf miljoen euro per jaar. De aandeelhouders van Van Landschot bankiers moeten wel nog akkoord gaan. Een maand geleden was er nog veel kritiek op de salarisverhoging van de topman van ING. De verhoging van 50 werd uiteindelijk ingetrokken. Zeker vier op de tien Nederlanders worstelen met de financiële administratie. Ze hebben geen overzicht omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen. Bijvoorbeeld per post en per e-mail. Daarnaast zijn er steeds meer abonnementen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat deze groep ook meer betalingsachterstanden heeft en vaker rood staat. Het zijn vooral ouderen die niet zo handig zijn met computers en mensen onder de 35. Die hebben juist vaak moeite hun administratie te organiseren. President Trump wil nog steeds dat Amerikaanse militairen zo snel mogelijk Syrië verlaten. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis bekendgemaakt. De Franse president Macron zei gisteravond dat hij Trump ervan had overtuigd om langere militairen aanwezig te blijven in Syrië. Volgens het Witte Huis is de missie niet veranderd, ook niet na de aanvallen op doelen in Syrië. Vrijdagnacht. Amerika is vastberaden om IS te verpletteren. De voormalige winnaar van het Eurovisie Songfestival Conchita Wurst heeft al jaren HIV. De vrouw met de baard heeft dat naar buiten gebracht omdat een ex-vriend de drag queen met die informatie probeert te chanteren. De 29-jarige artiest slikt medicijnen en zegt dat het goed gaat met de gezondheid. Conchita Wurst won het Eurovisie Songfestival in 2014 met het liedje Rise Like a Phoenix. Het weer, lokaal is er kans op een beetje regen bij minima rond 9 graden.